van twee uur. Maar 100 jongeren hebben zich verzameld op het Hobbemaplein en de straten daaromheen. Ze steken vuurwerk af en gooien met stenen en flessen naar de politie. Tot grote confrontaties is het niet gekomen, maar de ME voert charges uit en de sfeer is grimmig. Een aantal mensen is opgepakt, hoeveel is niet bekend. Aanleiding voor het protest is de dood van een Arubaan in het Haagse Zuiderpark afgelopen weekend. Hij overleed na zijn arrestatie door zuurstofgebrek na een wurggreep van agenten. De eerste acht Britse slachtoffers van de aanslag op een strand in Tunesië zijn teruggekeerd in Engeland. Ze kwamen met een militair vliegtuig aan op een luchtmachtbasis bij Londen. Daar was een ceremonie waarbij militairen de kisten naar klaarstaande lijkwagens droegen. Onder de acht slachtoffers waren drie mensen uit één familie. De vorming van één nationaal politiekorps gaat drie jaar langer duren en 230 miljoen euro meer kosten. Volgens Nieuwsuur staat dat in een nog vertrouwelijke nota van minister Van der Steur. Sinds 2013 wordt al gewerkt aan het omvormen van de 26 politieregio's tot één nationale politie. Maar het heeft geleid tot te weinig ruimte voor maatwerk, constateert de minister. Ook is er veel onrust onder het personeel. Het was de bedoeling dat de politiereorganisatie in twee jaar zou zijn afgerond. Dat wordt nu in ieder geval vijf jaar. De provincie Gelderland heeft de afgelopen dag strooiwagens ingezet op verschillende provinciale wegen. Die hebben onlangs een nieuwe laag asfalt gekregen, maar die is niet bestand tegen de tropische temperaturen. En daardoor ontstaan zwarte plassen op het wegdek. Door zout en pekel op de plekken te strooien worden ze minder vloeibaar en plakkerig. Ook op andere wegen waren problemen, waarschijnlijk door de hitte. Zo was de A1 richting Amsterdam bij Muiden een tijd dicht... omdat de vechtbrug niet meer goed wilde sluiten. Het weer wordt een zwoele, plakkerige nacht rond 20 graden. De komende dag meer bewolking, maar ook opnieuw zonnig en zeer warm, lokaal 36 graden.